Dit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Via die kabel levert de centrale stroom aan het landelijk netwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Inspecteurs van het VN-atoomagentschap kregen van het Oekraïense personeel te horen dat er nog wel stroom wordt geleverd via die reservekabel. In de Amerikaanse staat Mississippi heeft de afgelopen dag urenlang een gestolen vliegtuigje rondgevlogen. De piloot dreigde het toestel te laten neerstorten op een filiaal van de Walmart supermarktketen. Onderhandelaars van de politie wisten contact met hem te krijgen en overtuigden hem uiteindelijk om het vliegtuigje te laten landen. De man bleek geen vliegbrevet te hebben. Hij wordt vervolgd voor diefstal en het dreigen met terrorisme. De man die vanmiddag een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide en werd aangehouden... is aan het einde van de avond weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte en zijn zaak zal later behandeld worden... zegt de politie tegen persbureau ANP. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. Hij gooide de rookpot op het circuit tijdens de kwalificatie voor de Formule 1. Hij werd vervolgens door de organisatie van de Dutch Grand Prix uit het publiek gehaald... en overgedragen aan de politie, die hem arresteerde. Vier wedstrijden in de eredivisie afgelopen avond. Ajax won in eigen huis ruim van SC Cambuur. Het werd 4-0. De Amsterdammers namen ook de toppositie over van PSV... omdat de club uit Eindhoven met 2-1 verloor van FC Twente. Sparta-Volendam eindigde in 4-0. En de vierde wedstrijd, Go Ahead Eagles-Feyenoord... Dat werd... Uh, ja, <laughs> dat schiet nu net even van mijn scherm. Eh, die wedstrijd dat moet ik er even bij pakken hoor. Excuus. Ja, dat eh, werd in Deventer eh, gespeeld natuurlijk. En dat werd 4-3 eh, voor Feyenoord. Het weer dan nog. Vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I can wait another day. Until I call you. You've only got my heart on a string. And everything a flutter, But another lonely night love Hold you for my hand Hold you for my hand yeah, my yeah. Hold you for my hand Hold you for my hand so tight, so tight, coming closer I wanna be in your light Until the night is over Until the night is over Until the night is over I don't care how you get here, just get here if you can.